Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een vrouw in de Verenigde Staten heeft een schadevergoeding van 495 miljoen dollar toegekend gekregen in een zaak over babymelkpoeder. De baby van de vrouw liep een ernstige darmaandoening op die werd veroorzaakt door melkpoeder van farmaciebedrijf Abbott. De baby overleefde de ziekte, maar liep wel ernstige zenuwschade op. De fabrikant zegt dat er een andere oorzaak is voor de ziekte en gaat in hoger beroep. In het zuiden van Duitsland is een woning volledig verwoest door een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jongen van 17 uit een naastgelegen huis gehaald. De ontploffing in de stad Memmingen leidde ook tot veel schade bij gebouwen in de buurt. Brokstukken zouden zelfs 100 meter verderop zijn neergekomen. De bewoner van het huis was tijdens de ontploffing niet thuis. De grote bosbranden in Jasper National Park in Canada zijn nog niet onder controle. De brandweer werd de afgelopen dagen wel geholpen door enkele regenbuien. Door de branden zijn zeker een derde van de huizen in het toeristische dorp Jasper verwoest. 25.000 mensen zijn geëvacueerd, waaronder 300 Nederlanders. De ANWB waarschuwt vakantiegangers die vandaag door Frankrijk reizen voor veel files. Het is vandaag Zwarte Zaterdag, of wel de dag dat ook veel Fransen op vakantie gaan. Vanwege de Olympische Spelen is het rond Parijs extra druk. Het advies is om de stad en de omgeving volledig te mijden. Op de omleidingsroutes zal het ook druk zijn. Volgens de ANWB kunnen automobilisten niet aan de drukte ontkomen. En de Olympische Spelen in Parijs zijn gisteren officieel geopend. Na een botenparade met de atleten werd het Olympisch vuur ontstoken. Ook was er een bijzonder optreden van Celine Dion op de Eiffeltoren. Het was het eerste optreden dat ze gaf sinds 2020, toen bleek dat ze chronisch ziek was. Vandaag komen meerdere Nederlandse atleten in actie bij het wielrennen, zwemmen en judo. Het weer. Vanochtend in het zuidoosten kans op wat regen. Elders droog en vrij zonnig. En het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen steeds meer zon en oplopende temperaturen.